Uit interne stukken van omroep die Omroep Brabant in handen heeft blijkt dat de directie op de hoogte is van de problemen. In de Turks-Nederlandse gemeenschap in Rotterdam is het aantal aangiftes van bedreiging en intimidatie de laatste twee weken verdubbeld. Vlak na de mislukte staatsgreep in Turkije kreeg de politie, kregen politie en justitie 36 aangiften binnen. De laatste twee weken waren het er 80. Albert Heijn waarschuwt voor gevaarlijke kroketten van het huismerk. Bij het bakken kunnen de kroketten openbarsten. Drie of vier klanten kregen hete ragout over zich heen en liepen brandwonden op. Zuivelcoöperatie Friesland Campina wil biogas gaan produceren uit mest. Het bedrijf heeft al honderden boeren gevraagd of ze meedoen. De apparatuur die nodig is, is voor individuele boeren te duur. En daarom wil Friesland Campina de krachten bundelen. Met de productie van biogas kan de uitstoot van broeikasgassen omlaag... en het biogas kan het reguliere gasnet in. Justitie in Zwitserland onderzoekt mogelijke fraude en witwassen door Frans Beckenbauer. Hij zou hebben gesjoemeld bij de toewijzing van het WK van 2006 aan Duitsland. Hij was toen voorzitter van het organiserend comité. Onder leiding van Beckenbauer zou Duitsland tussen 2002 en 2005 miljoenen Zwitserse frank hebben betaald om het WK binnen te halen. Formule 1-coureur Felipe Massa stopt ermee. Na 15 jaar is dit mijn laatste seizoen, heeft Massa bekendgemaakt. De Braziliaan boekte als Ferrari-coureur 11 Grand Prix-zeges. Hij won nooit de wereldtitel. Het weer, in het oosten nog een bui, van het westen uit steeds zonniger... en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Derde jaargang, nummer 33. En we hebben nog een heerlijk uur te gaan met eh, fantastische muziek. We beginnen zo meteen met Brainbox en daarna de Rolling Stones. Het komende uur nog heel veel plezier met Matchbox. got tweede uur kwamen ze aan de Rolling Stones en Brainbox. De Rolling Stones hadden een nummer van het album Exile on Main Street uit 1972. En dat heette Shake Your Hips. En we begonnen met Brainbox met Summertime uit 1969. En het was nog even moeilijk om te kiezen. Want eh, het B-kantje van die single heet Dark Rose. En die is eigenlijk net zo goed. Dus die draaien we een andere keer maar weer. gaan we toe naar eh, de nummer 3 van die tweede uur uit 77, Hot Chocolate. so you win again. van Hot Chocolate. So You Win Again uit 1977. En dan gaan we naar een top 100 hit uit 1971. Hier is Ray Stevens en Bridget the Midget. a little showstopper. You're gonna have a ball. She can sing, she can dance, she can really do it all, yeah. And now, ladies and gentlemen, without further ado, it is indeed a great pleasure to introduce to you, held over three weeks and getting rave reviews. Here's Bridget, the midget, the queen of the blues. <laughs> ja. I love the old Bridget. Bridget de Midget van eh, Ray Stevens. En dat kwam uit 1971. En eh, de volgende band die wilde meteen alweer aan het spelen eh, gaan. Maar we moeten even uitleggen wat er gaat gebeuren. 1969 was het. toen bracht uh, Creedence Clearwater Revival een LP uit met de titel Green River. En op die LP stond Lodi. about a year ago. I said I LP uit 1969 gaan we door naar een LP uit 1977 van Peter Gabriel. En die LP heette ook Peter Gabriel. En daarvan gaan we draaien Salisbury Hill. LP Peter Gabriel uit eh, 1977 was dit Salisbury Hill. 1967, eh, tien jaar daarvoor, toen hadden de Trogs een fantastische hit met Love is All Around. En dat was de originele versie en meteen, wat mij betreft ook de beste. Jaren later was er een mooi band, die heeft dit nummer ook opgenomen. En dat had gewoon verboden moeten worden. Klaar. Hier zijn de Trogs. 1967. The drugs and Love is All Around. We zijn toe aan The Beatles, twee nummers van het album Help. Ehm, deze keer zijn het eh, Act Naturally, geschreven door Morrison en Russell. En ehm, It's Only Love, een compositie van John Lennon. Eh, we gaan ze achter elkaar horen van het album Help, Act Naturally en It's Only Love. tell. The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movies. Then I'll know that you will plainly see the biggest fool that ever hit the big time. The movie's gonna make me just flies. Butterflies, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I? fight every night. Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love, and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love, and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you, loving you. Walking in the Rain uit 1964. Geschreven door Barry Mann, Cynthia Weil en Phil Spector. Verleden week kreeg ik eh, voor mijn verjaardag een boek. Eh, dat, uh, dat weegt gewoon dik 2 kilo. En dat kan ook niet anders, want er staan 1001 LP's in beschreven... over ongeveer 60 jaar popmuziek. En een van die LP's, een van de allereerste die daarin werd beschreven... was het album Here's a Little Richard. En daar heb ik hem meteen maar drie uitgepikt. Drie achter elkaar van eh, Little Richard, True Fine Mama, Jenny Jenny en Tootie Frutti. boys and girls. bam, bam, to the To do to me, to the waren dit eh, True Fine Mama, eh, Jane Jenny Jenny en Tutti Frutti. En dan hebben we nog niet eens gedraaid eh, Ready Teddy, Slippin' and Slidin' en Long Tall Sally. Om kort te gaan, niet voor niks staat dit album in de top 50 van de 500 beste albums aller tijden van, de, van het blad Rolling Stone. Goed, even iets rustiger met Cindy Loper. Here is Time After Time. In in Time After Time. Dan gaan we nu naar het jaar 1997 en naar de groep Chicago met de zanger Peter Cetera. En het heet Hard to Say I'm Sorry. It is... Pardon. Dat hadden we niet beloofd, hè? We hadden beloofd eh, Peter Cetera met Chicago en Hard to Say I'm Sorry. Daar komt hij dan. Eerlijk is eerlijk. Chicago was dit met uh, Hard to Say I'm Sorry. Met eh, wat mij betreft uh, een van de beste Amerikaanse zangers. Oh, alles doet maar waar ze zin in hebben. Daar gaan we niet op af. Ehm, we gaan afsluiten met een instrumentale. We beginnen Matchbox altijd, het eerste uur... met Floyd Kramer, onze begintune. Flip, Flop en Bob. En we draaien nu iets anders van hem. San Antonio Rose. San Antonio Rose. Dank u wel. Met eh, onze grote vriend eh, Floyd Kramer. Eh, we zijn aan het einde van de Matchbox. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Met nummer 34. En ik wens u in ieder geval een heel fijn, zonnig en warm weekend.